Vandaag loopt de gedeeltelijke bouwstop af die tien maanden geleden voor de Westoever was afgekondigd. Kolonisten staan al klaar om weer te gaan bouwen als het moratorium niet wordt verlengd. De Palestijnse president Abbas dreigt op zijn beurt om te stoppen met vredesonderhandelingen als Israël doorgaat met bouwen in bezet gebied. Volgens de Israëlische minister van Defensie, Barak, is de kans 50-50 dat er een compromis wordt bereikt. Mogelijk wordt de gedeeltelijke bouwstop met zeker twee of drie maanden verlengd. Op een snelweg ten zuiden van de Duitse hoofdstad Berlijn zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. 30 mensen raakten gewond, van wie er 14 slecht aan toe zijn. De Poolse touringcar met 47 inzittenden kwam uit Spanje en was op weg naar huis. Volgens de eerste berichten moest de, moest de bus bij een verkeersknooppunt uitwijken voor een auto die wilde invoegen. De bus botste daarna tegen een brugpijler en de auto belandde in een greppel. Over de inzittenden van de auto is nog niets bekend. Op de plaats van het ongeluk zijn 250 hulpverleners en reddingshelikopters ingezet. De ring rond Berlijn is deels afgesloten en er staan al lange files. In de Rotterdamse haven is vannacht een zeeman verdronken. Agenten hadden de dronken man eerder al aangesproken. Een collega beloofde een man mee te nemen naar hun schip. Toen de agenten later nog maar één man op de kade zagen lopen, sloegen ze alarm. De zeeman overleed in het ziekenhuis. In het zuiden van Italië heeft de politie een maffiabaas opgepakt. Het is de 32-jarige Franco di Bergolis. Hij geldt als een van de hoogste bazen van de maffia in de zuidelijke regio Apulië. De mafioso hangt nog een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd wegens moord. Hij was sinds 2008 op de vlucht. Het weer, is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het noorden en zuiden kans op regen. Temperatuur rond 15 graden.